Straks de 40 heetste dancehits in de Global Dance Chart. 538 Nieuws. Er gaat voorlopig geen Nederlands geld meer naar de VN-afdeling voor Palestijnse vluchtelingen in de Gaza-strook. Er loopt een onderzoek naar een aantal van de medewerkers. Die hebben misschien geholpen bij de aanval van Hamas op Israël in oktober. Zolang het onderzoek loopt, maakt Nederland niets meer over. Het treinverkeer van en naar Schiphol is weer op gang gekomen. Urenlang reden er geen treinen meer na een aanrijding en werden bussen ingezet. Maar aan het begin van de avond waren de problemen weer voorbij. Rond Schiphol reden vandaag sowieso al minder treinen omdat er aan de sporen werd gewerkt. President Poetin heeft hard uitgehaald naar Europa... waar de Russenhaat volgens hem toeneemt. Hij zei dat Russofobie in meerdere Europese landen... door de overheid wordt gepromoot. Poetin sprak bij de onthulling van een monument... voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de buurt van Sint-Petersburg. De grote treinstaking in Duitsland eindigt eerder dan gedacht. Direct na het weekend gaan de treinen weer rijden in plaats van maandagavond. Spoorbedrijven en de vakbond zijn namelijk weer aan het praten over een CAO. Door de staking ligt het Duitse treinverkeer al dagen plat. Ook vanuit ons land rijdt er niets. Helder en droog met alleen wat sluierbewolking. De temperatuur daalt vannacht tot iets boven nul. Morgen weer een mix van zon en wolken en het wordt 8. Dat is mee. 538. De kick-off van je zaterdagavond begint knallend met de 40 grootste dancehits op moeder aarde en de Global Dance Chart. En vorige week was dit de top 3. Radio 538. Number 3. Alok stond toen op de derde plek. Oh, Number 2. David Guetta en Kim Petrus waren de nummer 2. Number 1. En helemaal bovenaan, Dini en Mike. Welkom bij de lijst met de 40 heetste dancehits ter wereld. Ik ben Wessel, dit is de Global Dance Chart en Boys in Paris op 40. First nigga gotta find me. What's in really ran to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that those shit phase. Next could go over 82 when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even won't be here. Ball so hard since we here. Tony right that we be fair. Psycho, I'm libo, they go Michael. Take the pick. Jackson, Tyson, Jordan, game six. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. smile. I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom style. It showed me why you deserve to have it all. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6, Jackson, Tyson, Jordan. Hey, ik ben Tiesto en dit is de Global Dance Chart met Wessel van Diepen. Number 39. Florian Sarah Lars en David Guetta, 37. Terug naar de tijd dat Storm, Bikkel en Vlinder nog geen voornamen waren. Begin Zero's. Fast forward naar 2024 scoren Kaigo en Eva Max met Shakira 2.0. De eerste nieuw in de 50 Global Dance Chart Whatever op nummer 36. time I hear your name out in public. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it geen katers meer te krijgen? I recently changed my rider. No more gin tonic. I changed my rider to champagne because I'm not a big fan of champagne. So if I get champagne, I don't drink that much. <laughs> Champagne vindt ze eigenlijk goor, dus drinkt ze minder. Je De Peggy Goo op 33. Dit is de Global Dance Start. Mijn naam is Wessel. Dit is Radio 538. Zometeen werelds meest succesvolle muzikale dief. Mijn eerste Revo remix van Disclosure en Eliza Doolittle. You and Me gaat omhoog naar nummer 32. us. Een artiest die vaker succes heeft gehad met gerecyclede hits dan David Guetta. Dit keer blaast hij samen met Koens nieuw leven in een stoffige classic van 40 jaar oud. Nieuw op 29, all night long. this now. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my rep. you to my replacement. tears run down my face. And I don't mean it sounds so bitter, but I'm breaking Why way she moves. De Global Dancer op Radio 538. Ben je klaar voor de onthulling van de hoogste binnenkomer? Jonas Blue en Sam Veld remixten de de der Klassiekers. Café Del Mar heet nu Rest of My Life... en is de hoogste nieuwe binnenkomen in de Global Dance start op 25. I found my ride or die in the shadows At first it made me cry so deep in the heart. Broke strung out in the dark. I found my ride or die, chased away my sorrow. Liefde en Vriendschap. Dat was Troy Sivan op nummer 24. En de Global Dance Show, de 538. met Water op 21. Je bent in recordtempo op weg naar de grootste dancehit uit dit en ieder ander universum. Dus wat je plannen ook zijn, blijf bij 538. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, eh, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik ben hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag aan het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1 tegen Werkplek. We dansen zo meteen door met de officiële viering van het weekend in de Global Dance Chart. 538 Nieuws. Een huisarts in Maastricht is na jaren definitief vrijgesproken... van moord op zijn schoonmoeder, dat melden Limburgse media. De doodzieke vrouw overleed nadat ze van de huisarts... een te hoge dosis medicijnen had gekregen. De rechtbank vond dat hem niets te verwijten valt. Justitie ging in beroep, maar ziet er nu toch vanaf. Ook ons land stopt voorlopig met donaties aan een VN-afdeling voor Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook. Er loopt een onderzoek naar medewerkers die betrokken zouden zijn bij de terreuraanval op Israël in oktober. Minister van Leeuwen voor Ontwikkelingssamenwerking vindt de beschuldigingen zo erg dat Nederland de geldkraan dichtdraait. Goed nieuws voor treinreizigers naar Duitsland... want de zesdaagse staking van Duitse treinmachinisten is eerder voorbij dan gedacht. Dus rijden er maandagmorgen alweer internationale treinen naar Duitse steden, zegt de NS. Eigenlijk zou de machiniste pas maandagavond weer aan het werk gaan. En in Eindhoven is een nepflitser ontmanteld. Die was opgehangen aan een paal in een straat waar stevast te hard wordt gereden. Buurbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat hij goed zijn werk deed... al was hij nep, toch trapte mensen op de rem. In turn them up. GDC 40. Number 19. voor Bennett. Nu op 16. myself every day. I'm like, oh, my ass looks good. We hebben de foto's laten checken door experts en het klopt. Hier is nog een keer Bibi Rexa samen met Alok, x 58 Dance Smash op nummer 30. bronzen medaille. Oh, 2. David Guetta en Ken Petrus stonden op nummer 2. En Thank You Not So Bad van Dimi en Mike, nummer 1. Als je net aanzet, welkom in de lijst met de grootste dancehits wereldwijd. De Global Dancer op Radio 538. Mijn naam is Wessel. We komen steeds dichter bij de nummer 1. Met nu een Nederlands-Duitse combinatie. Een soort dansbare kartoffelkroket. Chesto en Fastboy op nummer 10. All my life, my naar 7. Alan Walker en Fire. En Goedenavond, Wessel. Goedenavond. wat gaan je zo meteen doen op de radio? Nou, gewoon weer uh, drie uur Dance Department, zoals je dat van ons gewend bent. Eh, nieuwe muziek van Maupi, eh, uh, Licker, Vintage Culture. En hier ben ik extra trots op. Een van de grondleggers van de techno, Kevin Saunderson. Heel bijzonder, levende legende. dat gaan we zo meteen horen in Dance Department met Armin. Dankjewel. Ja, dankjewel. Heel veel succes nog. Dus snel door met de Global Dance Chart. De ontknoping is nabij, want hier is alweer nummer 6, Ovenbach. En de ex nummer 1, Overdrive. I wanna feel the heat, I wanna feel the beat. I wanna dance tonight. I wanna lose myself. I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Frequencies en je luistert naar Radio 538. Number 4. I was burning every candle every hour of the night. Kept on searching high low here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said. much left to learn as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control. Oh, oh to the break of dawn. I think of all the things I'll never know. Oh, oh to the break of dawn. And you said, hearts break, life. Friday vibes uit te stralen. Al dus Lost Frequencies. Je hoort hem op 4 in de Global Dance op Radio 538. Nu het erepodium met Blond voor Alok. Oh, oh, let's get fucked up, baby, let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move. op nummer 2 in de Global Dance Chart. En dan nu het moment van de waarheid. De ontknoping. Het antwoord op de vraag die we al uren stellen... wat is de heetste dancehit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms... DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com... gaat die eer naar het volgende gelegenheidszestal... Dimitri en Michael Tivaios, Thijs Michiel Verwest, Willem van Hanegem, Wart van der Harst... en tenslotte Florian Cloud de Boon Vial O'Malley Armstrong. Waar zouden we zijn zonder artiestennamen? Dimitri Vegas, Like Mike, Chesto, Dido en BMW voor de derde week op. Number 1. dance zit waardoor de hele wereld op de dansvloer rent. Dimitri Vegas, Like Mike, Chesto, Dido, BMW en Thank You Not So Bad. Een shout-out naar onze geweldige global hitmixers Mark Dirty Valente, Niels Verhoek, Karel Dikkers en de Dizzy DJ. Ik ben Wessel. En zometeen hier 538 Dance Department met Armin.